uur. Mark Hokken met het NOS. President Obama is vrijdag niet bij de uitvaartdienst van bokslegende Mohammed Ali. Medewerker van het Witte Huis zal bij de dienst een brief voorlezen namens de president en zijn vrouw. Obama kan er niet bij zijn omdat zijn oudste dochter Malia haar schooldiploma krijgt. Eerder was al bekendgemaakt dat oud-president Bill Clinton een toespraak zal houden in het stadion in Louisville, waar de dienst wordt gehouden. Daarna wordt Mohammed Ali in besloten kring begraven. Donald Trump zegt dat zijn uitspraken over een rechter van Mexicaanse afkomst verkeerd zijn uitgelegd. De presidentskandidaat zei vrijdag dat de rechter in een zaak tegen hem niet onpartijdig kan zijn, omdat hij langs de grens met Mexico een muur wil bouwen om illegale tegen te houden. De vooraanstaande republikein Paul Ryan noemde die uitspraak een schoolvoorbeeld van racisme. Trump reageerde door te zeggen dat hij niet tegen Mexicanen in het algemeen is. Hij blijft erbij dat hij terecht twijfels heeft over een eerlijk proces. De overstromingen van de afgelopen week in Frankrijk hebben mogelijk meer dan een miljard euro schade veroorzaakt. Dat zeggen de verzekeraars. de dorpen en steden zijn getroffen door de overstromingen. Vier mensen zijn daarbij omgekomen. De verantwoordelijke Franse minister is bang dat er nog meer slachtoffers worden gevonden... nu het water in Frankrijk weer zakt. Duitsland heeft een Turkse diplomaat op het matje geroepen... vanwege opmerkingen van de Turkse president Erdogan... Vorige week stemde het Duitse parlement tot onvrede van de Turkse regering voor de erkenning van de Armeense genocide. Daarop noemde Erdogan Duitse parlementsleden van Turkse komaf de lange arm van terroristen. Ook stelde hij een bloedtest voor om te controleren of die parlementsleden wel echt Turks waren. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Turkse diplomaat verteld dat er geen enkel begrip is voor dat soort uitspraken. Het weer, lokaal nog kans op buien, maar langzaam wordt het overal droog. Overdag schijnt geregeld de zon, er zijn ook wat wolkenvelden.